Twee uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Een levenslange celstraf in Nederland mag ook echt levenslang zijn... en is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat schrijft advocaat-generaal Magielsen in een advies aan de Hoge Raad. Die neemt het advies in de regel over. Voorwaarde is wel dat er een mogelijkheid is om de straf na afloop van een jaren te laten herbeoordelen... wat weer kan leiden tot verkorting van de straf of vrijlating. De Caribische eilanden Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten krijgen hulp van het leger bij de voorbereiding op orkaan Irma. Het kabinet heeft 100 Nederlandse militairen vanaf Curaçao en Aruba naar de eilanden gestuurd. Ook komen er nog twee schepen met extra militairen en hulpgoederen. Het doel is om de schade vooraf zoveel mogelijk te beperken en eventuele gevolgen van de storm snel te verhelpen. De orkaan trekt naar verwachting van dinsdagavond tot en met woensdagmiddag Nederlandse tijd over de eilanden. De man die vorig jaar met zijn hoogwerker een treinongeluk bij Dalfsen veroorzaakte, wordt door het OM vervolgd. Bij het ongeluk kwam de machinist van de trein om het leven en raakte zes mensen gewond. De trein botste op een spoorwegovergang in volle vaart op de hoogwerker en ontspoorde. Het OM verwijt de 23-jarige bestuurder van de hoogwerker dat hij niet goed heeft opgelet en niet goed heeft nagegaan of hij met zijn langzaam rijdende voertuig wel veilig kon oversteken. SP-leider Roemer is blij dat het polderoverleg tussen werkgevers en werknemers is mislukt. Hij vindt dat een sociaal akkoord over de arbeidsmarkt niet in schimmige achterkamertjes moet worden gesloten. Volgens Roemer moet Nederland niet worden bestuurd als een saaie vereniging waar iedereen het met elkaar eens is. Roemer zei dat hij nog liever een kabinet met een duidelijke rechtse koers ziet komen. Het weer vanmiddag af en toe zon en over het algemeen droog. Later kan er wel weer wat regen of motregen vallen bij 20 tot 24 graden.